over zo'n 50 miljoen Tinder-gebruikers. Het weer vannacht vooral in het noordoosten opklaringen. Daar kan het aan de grond vriezen. In de rest van het land is het veel minder fris. Aankomende dag op de meeste plaatsen droog en een beetje zon.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 en is de winnaar van de verkiezingen van afgelopen zondag. De islamitische partij Ennada blijft steken op 69 zetels. Zo heeft de kiescommissie bekendgemaakt. De fundamentalistische partij leidde de regering... na de eerste vrije verkiezingen in Tunesië... na de val van Ben Ali in 2011. Nida Tunis zal nu op zoek moeten naar coalitiepartners de NAVO heeft in één dag zeker 19 Russische vliegtuigen onderschept die ver buiten het Russische luchtruim vlogen. Volgens de NAVO vliegen er momenteel veel militaire vliegtuigen uit Rusland in Europees luchtruim. Acht Russische straaljagers vlogen gisteren boven de Barentszee in internationaal luchtruim, waarvan er twee pas terugkeerden na een actie van NAVO-vliegtuigen. Boven de Zwarte Zee vlogen vier Russische straaljagers en boven de Oostzee ook nog eens zeven toestellen. De politie in Zuid-Afrika heeft twee mannen meegenomen voor verhoor... in verband met de dood van keeper Senzo Mehiwa. Dat melden Zuid-Afrikaanse media. De doelman en aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse elftal... werd vorige week in Johannesburg doodgeschoten... toen hij zijn vriendin probeerde te beschermen tegen inbrekers. Wat de rol van deze twee mannen was bij de overval en de schietpartij is onduidelijk. Het ongeluk met een bakfiets in de Zuid-Willemsvaart in Brabant van vorige week heeft een tweede leven geëist. Volgens Omroep Brabant heeft de politie bekendgemaakt dat de oppas die met zijn bakfiets met twee kinderen erin het kanaal inreed alsnog is overleden. Een driejarig meisje bleef ongedeerd nadat ze veilig uit het water wist te komen. Haar zesjarige broer moest door duikers uit het kanaal worden gehaald en overleed later in het ziekenhuis. Het weer vannacht vooral in het noordoosten opklaringen.